van de terreuraanslagen op 11 september 2001. Samen met hun vrouwen namen ze een minuut stilte in acht in de tuin van het Witte Huis. Ook overlevenden en familieleden van slachtoffers hielden een minuut stilte en lazen de namen van de bijna 3000 slachtoffers voor. Twaalf jaar geleden boorden twee vliegtuigen zich vlak na elkaar in de twee torens van het World Trade Center in New York, die vervolgens instortten. Een derde vliegtuig vloog tegen het Pentagon en een vierde werd gekaapt en stortte neer. Bij die aanslagen door moslimterroristen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. In Chili zijn tientallen betogers opgepakt bij de herdenking van de staatsgreep van 1973. Demonstranten richtten barricades op, bekogelden de politie met stenen en benzinebommen en staken een bus in brand. In de hoofdstad Santiago zijn 8000 politieagenten op de been om de orde te handhaven. De staatsgreep van 1973 door generaal Pinochet maakte een einde aan de regering van president Salvador Allende. Hij kwam daarbij om het leven. Pinochet bleef tot 1990 aan de macht. Vanavond wordt de staatsgreep in Amsterdam herdacht. In Frankrijk heeft een juwelier een overvaller die hem had beroofd bij een achtervolging doodgeschoten. De juwelier is aangehouden. Meteen na de opening van zijn winkel in Nice werd de man vanochtend door twee mannen met een vuurwapen bedreigd. De overvallers gingen er met de buit op een motor vandoor. De juwelier achtervolgde de twee en opende het vuur. De man die achterop zat werd dodelijk geraakt. De bestuurder van de motor is nog altijd voortvluchtig. In Pakistan hebben het leger en de Taliban gevangenen uitgewisseld. Dat gebeurde in het grensgebied met Afghanistan. De Taliban lieten twee militairen gaan en het leger liet zes Taliban-strijders vrij. De uitruil is bedoeld om gesprekken over vrede mogelijk te maken. Het Pakistanse parlement sprak zich maandag uit voor vredesoverleg met de Taliban. Het weer stevige buien afgewisseld door zon. Morgen vooral in de zuidelijke helft nog wat buien. In het noorden zon en waarschijnlijk droog. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden 3 kilometer. De A2 Utrecht en Bos vergelden Malsen 3. A6 Muiden-Lelystad voor Almere buiten Oost na ongeluk 5 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag voor knoop het Oude Rijn 5. Naar Rotterdam op de A13 vanuit Den Haag. Tussen knooppunt Ippenburg en de afrit Berkelen-Rode Reis 7 kilometer. A15 richting Rotterdam vanuit Europoort bij knooppunt Vaanplein 4 kilometer. Richting Gorkum vanuit Rotterdam bij Sliedrecht West 3 kilometer. A20, Hoek van Holland-Gouda, verknopend de Brechtseplein 4 en bij Moordrecht 3 kilometer. A27, richting Almere tussen Utrecht-Veemarkt en Beeldhoven 3. En vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 4 kilometer. A27, Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos 5 kilometer. En bij de brug Gorkum 3. A28, Amersfoort-Utrecht voor Rijnsweer 3 kilometer... Op de N3 Dordrecht-Papendrecht voor de Merwedebrug 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Enough is enough. CFM Zandvoort, je hoorde Natty Boy. Samen met Sam Smit, La La La en ook de Studio Killers en Eros en Apollo. Ik, ehm, elke dag, elke keer dat deze dag voorkomt, is het toch weer een beetje apart. Het is 11 eh, september 2013. En het is ongelooflijk maar waar, maar inmiddels alweer 12 jaar geleden... dat er eh, vliegtuigen gekaapt door Al-Qaeda in eh, de World Trade Centers en het Pentagon vlogen. En er is ook nog een eh, derde vliegtuig gekaapt. Wat eh, best wel veel mensen weten, maar lang nog niet iedereen. Er wordt ook vooral gedacht aan het World Trade Center. Het Pentagon wordt ook vaak vergeten. Ehm, die is nog gekaapt door de bemanning. Die had op een gegeven moment door wat er aan de hand was. En ook via Thuisfront en zo. Daar zijn ook hele mooie documentaires over gemaakt. En uiteindelijk hebben ze dat vliegtuig gekaapt. Maar niemand die kon goed vliegen, dus die is uiteindelijk neergestort best wel een triest verhaal, want ze hadden die gasten wel overmeesterd. Maar ja, dan heb je toch weer dat probleem dat niemand kan vliegen. Dat is eh, best wel kut dat dat uiteindelijk niet goed gekomen is, want het had best goed kunnen komen. Maar ja, goed, eh, een heftige dag weer. Het eh, is inmiddels, nou ja, dus 12 jaar geleden. Toen was ik een jaar of vijf, zes. Ik weet het zelf ook, ook niet zo heel erg goed meer. Het is vooral van de verhalen achteraf die je dan gehoord hebt. Dus ehm, de klassieke vraag, waar was jij toen het gebeurde, dat weet ik niet meer. Het is, volgens mij was ik bij oma op dat moment. En eh, nou ja, toch iedereen, iedereen schrok enorm. En er is natuurlijk eh, heel heftig gebeurd. 3000 mensen overleden. En eh, mijn vraag is eigenlijk, waar was jij op 9-11? Het is inmiddels 12 jaar geleden dus. En nou ja, goed, toen dachten we op dat moment van... oh god, de derde wereldoorlog breekt uit. Gelukkig is dat het niet geworden. Maar dat neemt niet weg dat die gebeurtenissen heel heftig zijn geweest. En mijn vraag dan ook vandaag aan jullie... wat weet je er nog van... En waar was je op het moment dat het gebeurde? Laat maar weten. stefan.cfmzandvoort.nl Dat is mijn mailadres. Daar kan je me op bereiken voor alles en nog wat. stefan.cfmzandvoort.nl Mocht je er nou telefonisch iets over willen vertellen... kan dat. Bel dan met de studiolijn. Dat kan via 023 57 Dat is 023 57 Omdat we dit eh, toch nooit mogen vergeten. Super heftig. 9-11... 2013 met zometeen Coldplay voor je, Atlas. En dit is Snow Patrol. In the end. It's the price I guess For the lies I've told That the truth that no longer thrills me And why can't we laugh When it's over things away. Have we lost the magic that we once had? In the air. like we used to dance and remember how to move together. Zandvoort met een prachtige plaat. Snow Patrol hoorde je. En In die End. Een paar reacties binnengekregen via de mail stefan.cfmzandvoort.nl. Dankjewel daarvoor. Ik zie er vooral school of werken voorbij komen. bijvoorbeeld Jack die schrijft het volgende. De lessen die werden onderbroken. En dan gingen het erover hebben. En er werd zo'n tv de klas in gereden. Dat weet je inderdaad nog wel. Dan was het zo'n tv met videobanden en zo. Die werd aan de klas gereden. ging je dan school Schotten VVX-journaal kijken. Eh, maar nu dus wat uh, heftigere beelden. Dankjewel voor je reactie, Jack. Eh, maar ook Eva zegt, ik was gewoon op school. En ik heb ook nog wel een bijzonder verhaal meegekregen van, van John. Die zegt, ik was bij de kapper. En ik kreeg het vaag een beetje mee. Er werd wat geroezemoes. En, maar niemand had het echt in de gaten. Vooral ook omdat de business gewoon doorging. En toen onderweg, toen hoorde ik het op de radio. En toen reed ik langs een tv-winkel. En toen, eh, toen heb ik daar staan kijken. Er stonden nog meer mensen te kijken die eh, in het dorp waren. En die wilden het dus ook meekrijgen. Dus die gingen staan voor de tv. Ja, bizar, hè? Dat is een beetje zo'n eh, zo'n idee uit zo'n film. Uit zo'n Doomsday film. Dat je ineens iets ziet en dat ze massaal bij die tv-schermen staan. Dankjewel ook voor jouw reactie, John. Via mail stefan.cfmzandvoort.nl 9-11. We gaan zo meteen Maries de Jonge Hond spelen. Er is hier de nieuwe Coldplay voor je, de, voor de Hunger Game Games. Eh, eh. Laten we dat even opnieuw doen. <laughs> Oké, okay. um, ehm, zometeen gaan we Maurice de Jonge Hond hier spelen. En dit is eerst de titelsong van de nieuwe Hunger Games film Atlas. Dit is Coldplay. Some saw the sun Some saw the smoke Some heard the gun. Some bend the bow. Sometimes the wire is tense for. eerst Ayamarar Thinking About You. En daarvoor de nieuwe titelsong van de nieuwe Hunger Games film. En ehm, aangezien die film, inderdaad nog wel wat publiciteit nodig had. Want het was niet zo'n succes. Eh, ehm, dachten ze, weet je, we gaan gewoon Coldplay vragen of ze de titelsong willen doen. Daar waren ze toe bereid en terecht. Want eh, ik denk dat Coldplay er best nog wel wat aan kan verdienen. Je hoorde de nieuwste single, wat is hij mooi. Atlas. Op CFM. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. In de regels voor radiomakers staat geschreven dat je niet moet eten tijdens je uitzending. En ik had nog niks gegeten. Dus dat heb ik net even gedaan. En ik snap nu waarom ze die regel eh, Mocht ik af en toe ineens stil zijn, dan zit ik even op de wc. Camillo, die is 12 en die woont in de Italiaanse stad Genua. Iedere dag neemt hij zelf de bus om bij zijn favoriete slager ham te halen. Nou, niks bijzonders tot dusver, maar Camillo, dat is een hond. Ja, die ja. De hond die heeft zichzelf aangeleerd hoe hij in en uit de bus moet stappen. Dat zegt zijn eigenaresse tegen de Italiaanse site The Local. Hij is intelligent, hij gaat niet alleen zelfstandig met de bus... maar hij weet ook precies waar hij naartoe moet om, om zijn ham te kunnen krijgen. Bizar, oké. Vraag die daarbij hoort is ik ben een OV-reiziger. Optie A. Ik reis vooral met de bus of trein, dat vind ik erg fijn. Optie B, ik reis af en toe met het openbaar vervoer, maar ik vind het niet de meest fijne tour. Optie C, ik reis vrijwel altijd met de auto of de fiets. Met het OV reizen, dat vind ik helemaal niets. Of optie D, die OV-chipkaart, hè? Dat was toch dat gehackte ding dat een of andere kaart verving om naar een stripclub te kunnen gaan? Wat is jouw reactie op de vraag... Ik ben een OV-reiziger. A. Ik reis vooral met bus of trein. Dat vind ik erg fijn. Optie B. Ik reis af en toe met het openbaar vervoer. Maar vind het niet de meest fijne tour. Optie C. Ik reis vrijwel altijd met auto of fiets. Met het OV-reizen vind ik niks. Of D. Die OV-chipkaart, hè. Dat was toch dat gehackte ding. Dat een of andere kaart verving om naar een stripclub te kunnen gaan. Laat maar weten. Stefan.cfmzandvoort.nl Je hebt eh, een klein uurtje om je reactie te sturen naar stefan.cfmzandvoort.nl ben benieuwd benieuwd wat je erover denkt. Zometeen hier op CFM Out of Nowhere van Pitbull en Danny Mercer. Ook Avicii komt eraan. En Van Rammen met Wake Me Up. Nou, eerst deze prachtige plaat van Macklemore. It is Same Love. When I was in the third grade, I thought that I was gay. Cause I could draw, my uncle was and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant for those that like the same sex, had the characteristics. The right wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man made rewiring of a predisposition playing God. Ah, oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know. Bye-bye. And I can't change. was gay, I would think hip hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. progress march on. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. And kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, Underneath it's all the same love about time that we raised up. I can't Sex. Same Love. Je weerupdate dan. Vanavond en vannacht lokaal nog een paar buien. En minima liggen tussen de 8 en 14 graden. Het is bizar hoeveel het in een week kan veranderen. Morgen eerst een enkele mistbank. Daarna zonnige periode in het westen en zuiden is er nog een enkel buitje.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 Thank you. Forget the cash about happiness. Normal life, that's for the birds. I work hard so you never say these words. Sooner or later, that spark just disappears. Out of nowhere, out of nowhere. Every time when a am sending up in tears. They know me like the Bible, oh hell. But they don't understand me, oh well. Snitching is a sport now, so please do tell. The world high raised hell. Yeah, I did the crime, but I skipped jail. I'm just trying to own teams, get it player. And dance on the globe like Fred Astaire. The world is ours, baby. It's just waiting for us, so don't be late. And we can both aim for the sky and shoot for the stars and call it a day. Now you know that I know that we know. If the world wants war, cut back and reload. <laughs> A normal life that's for the birds. I work hard so you never say these words. Hour later, that spark just disappears. I don't know. Every time one of us ending up in tears Trap in de bal hoor. Anders kom je nooit zo eh, hoog als deze gast. Danny Mercer hoorde je Out of Nowhere. Samen met Pitbull en ook Avicii en Wake Me Up. Ehm, in de club, je kent het wel. Je hoort in de verte dat ene liedje. We spelen het dus nu al een aantal weken de Club Downstairs. Waarin we gaan kijken hoe goed je bent en het herkennen van een plaat alsof hij ergens ver weg in een discotheek, in een discotheek zodat ik van de week gedraaid word. Oké, we gaan eh, luisteren naar de opgave van deze week. Het is een beetje alsof je in eh, Space Invaders tegen een monstertje aan het, eh, aan het aanschieten bent lezen, Zo een beetje zo... Uh, hey, kijk, daar is er weer een. <laughs> ah. Oké, nog één keer speciaal voor jou. Welk liedje is dit? Ik vind het best wel moeilijk deze week. Geeft helemaal niks, zometeen ga je weer het antwoord geven. Als je het niet weet, moet je natuurlijk wel van je fouten leren. Zometeen het antwoord op de clip downstairs. Ook de Notorious B.I.G. en Jason Derulo. Die komen eraan naar Gregory. Why don't we just fuck? Goeie vraag. depuis des heures. Et moi je pars dans un quart d'heure. Je dois prendre l'avion, je rentre à New York. So why don't we just fuck? Fuck. Just fuck. Fuck. So why don't we just fuck? Just fuck. Just fuck. fuck. Écoute-moi bien, garçon. T'es plutôt bien mignon. tu me dis, tu sais, je m'en moque. So, why don't we just fuck? Just fuck. Just fuck. Just fuck. ça me monte dans le tête. Ce, soir, je vais te faire la fête. Allez, bébé, partons d'ici. S'il te plaît, appelle-nous un taxi. Si tu savais comme j'ai envie. Tu donnes l'adresse Mais tu regardes pas mes fesses, hein? T'as de la chance, bébé, ce soir. Regarde, j'ai pris mes accessoires. Allez, viens, je t'amène à New York. So why don't we just fuck? Just fuck. Just fuck. Allez. Just fuck. Yeah. So why don't we just fuck? Just fuck. Just fuck. Just fuck. Van toe de la Foussaie, de tool, dat is toch oh, oh. Zo klinkt Frans een beetje voor mij. Ah bon, ik was zo de katra. Toen zo sweet, sapura le Zo denk ik dat de op Franse radio klinkt. Bloed, la le, god, dat is een boel. Het is een soort van Chilees of zo wat ik nu probeer na te doen. Ja, ze laten toch maar weer horen dat ze, dat ze buiten Nederland toch wel het grootste dansland zijn, denk ik. David Guetta komt er natuurlijk ook vandaan in deze gast ook. Craig Perry, je hoorde Why Don't We Just Fuck? Of zoals ze daar zouden zeggen, nou vloer de luide de chetem. Ik denk niet dat ze er chetem bij zeggen. Prima. Greg Perry dus, Why Don't We Just Fuck CFN. Uh, eh, we lieten hier net een eh, fragment horen van een liedje in de club downstairs. Alsof je van afstand van de boxen bent. Je hoort een beetje de bas, de bas vooral. Die gaat natuurlijk kaart boom boom in clips. Maar het liedje, je herkent hem niet helemaal. We gaan eens even kijken welk liedje dit is. We gaan meer naar de bron toe. En dan ineens herken je hem, hè? Hoe kon je het missen? Traffy en Tayo. Higher ZFM. Now I never been one to dance. No B got something going on in my pants. it's like I'm stuck in the trance and I better take advantage. Who knows when I get another chance?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 You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got blocks, who mostly Gucci down to the blue drop? The same old pimp. Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee me and shells full of level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PhD, niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, niggas spend no dough on the booty. And yell, there go Mace, there go your cutie. call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you are thinking now when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do when it's school that got money much longer than yours and a team much stronger than yours? Violate me, this a BOJ. day. We don't play, mess around, be D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here, ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat fair, and I'm bigger than the city life down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I be that. Catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya, me and Mike to me, cruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side and keep your hands high while I give your girl an eye. Play it please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, five double O. It's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, pizzat, platinum plus, like Zizak, dangerous on Trizak, leave your ass pizzat. Uh-huh. Notorious B.I.G. Puff Daddy Mace. Mo Money Mo Problems. Zit een simpel in natuurlijk hè, van Diana Ross. I'm Coming Out, wat een beetje het anthem is geworden voor eh, vooral ook voor lesbische vrouwen was ook voor het eerst. Ik bedoel, over, over, homo's die uit de kast kwamen waren al meer liedjes. Maar dit van de I'm Coming Out, dat is toch wel echt van de vrouw een beetje het liedje geworden. Was nooit de bedoeling, al is ze er wel blij mee. Dat heeft Diana Ross ooit in een interview gezegd. En die hoorde je hier op CFM bij Beachmasters. Je hoorde ook nog Craig Perry en Why Don't We Just Fuck. Goeie vraag. Flauw. En ook Higher, Trevor McCoy, Tayo Cruz. Zeg, je hebt nog heel, heel, heel, heel even de tijd... om te reageren op Maurice de Jonge Hond. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. En doe dat ook snel. Kan via mijn mailadres stefan.cfmzandvoort.nl Dat is stefan.cfmzandvoort.nl En mocht je hem gemist hebben, de vraag van vandaag luidt als volgt. Ehm, ik ben een OV-reiziger. Optie A, ik reis vooral met bus of trein. Dat vind ik erg fijn. Optie B, ik reis af en toe met het openbaar vervoer. Maar vind het niet de meest fijne tour. Optie C, ik reis vrijwel altijd met de auto of fiets. Met het OV reizen vind ik niks. Of optie D, die OV-chipkaart. Dat was toch dat gehackte ding dat een of andere kaart verving om naar de stripclub te kunnen gaan. Dat zijn de antwoorden van vandaag op de vraag. Ik ben een echte OV-reiziger. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou is. Vervloek je de NS? Maar kan je ondertussen ook niet zonder. Of vind je NS eigenlijk wel een tof bedrijf? Zou ik zo maar kunnen. Zouden er mensen zijn? Die echt natuurlijk, ik bedoel, ik zou ook niet zonder treinen kunnen. En ik ben heel dankbaar dat ze er zijn. En we doen het nog best wel goed ook in Nederland. Maar ja, dat moet je me niet vragen als ik ochtends een tentamen mis in de winter.